is nieuws van 5 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het IOC heeft nog geen besluit genomen over strafmaatregelen tegen Rusland. Gisteren publiceerde het Wereld Antidopingagentschap een rapport waarin staat dat de Russische overheid jarenlang het dopinggebruik in dat land aanstuurde. IOC-voorzitter Bach zei in reactie daarop niet te aarzelen om de zwaarst mogelijke maatregelen te nemen. Tijdens een telefonisch spoedberaad heeft het IOC besloten eerst alle juridische mogelijkheden te onderzoeken... voordat de Russen worden uitgesloten van de Olympische Spelen. Die beginnen over 2,5 week in Rio de Janeiro. Op internet is een video gezet waarop waarschijnlijk de man te zien is... die gisteravond treinpassagiers aanviel in het Duitse Würzburg. Het filmpje is verspreid door een persbureau dat banden heeft met terreurgroep IS. De man noemt zichzelf in de video een soldaat van het kalifaat. Bij de aanval raakten vier Chinezen zwaar gewond. Iemand anders raakte licht gewond. Alle 84 slachtoffers van de aanslag in Nice zijn geïdentificeerd. De identificatie duurde onder meer langer doordat sommige slachtoffers ernstig verminkt waren en veel mensen geen identiteitsbewijs bij zich hadden. Daarnaast was het lastig om buitenlandse mensen te identificeren. Familieleden moesten daarvoor uit het buitenland komen. Gisteren werd bekend dat de dader van de aanslag, Mohamed Boulel, op internet zocht naar informatie over radicale groeperingen als IS en andere jihadbewegingen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 20 tot 30 mensen onwel geworden. Het zijn niet alleen lopers, maar ook toeschouwers die bevangen zijn door de hitte. Volgens de veiligheidsregio was het duidelijk drukker dan voorgaande jaren. Ambulances reden af en aan over de route van de Vierdaagse. Er stonden vanwege het weer al extra ambulances en motoragenten klaar. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag... met maxima van 29 tot plaatselijk 34 graden. Later op de, kans, op de dag is er kans op een onweersbui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Ondanks de zomervakantie staan er toch genoeg files in de Randstad. Die hebben dan vooral te maken met de ongelukken. Zoals op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Dorp 5 kilometer. Het is wel drukker geworden op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg rijdt het langzaam. Op de A7 was een ongeluk van Zaandam naar Hoorn. Tussen de afrit Weide-Wormer en afrit Avenhoorn 9 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open inmiddels. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 5. Daar kan het verkeer omrijden via Breda en Oosterhout. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Op een ander deel van de A15 bij Tiel in beide richtingen 5 kilometer vanwege een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 5 kilometer. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5.